Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bij Coca-Cola is onder controle, meldt de veiligheidsregio. Er zijn geen gewonden. Zoutzuur is een erg brandbare en bijtende stof. Nadat het lek kort voor middernacht was ontdekt... is alle afvoer naar buiten stilgelegd... zodat er geen schadelijke dampen vrijkomen. De fabriek van Coca-Cola staat op een industrieterrein aan de rand van Dongen. Er zijn geen huizen in de buurt. Europese landen gaan gezamenlijk medische hulpmiddelen veiliger maken. Minister Schippers heeft daarover met haar Europese collega's en het Europees Parlement een akkoord bereikt. Het gaat over 25.000 producten, van pleisters en kunstheupen tot implantaten en pacemakers. Consumenten kunnen binnenkort in een databank informatie vinden over veilige medische hulpmiddelen, zodat ze beter kunnen kiezen. In 2012 bleken borstimplantaten van het Franse merk PIP grote gezondheidsproblemen te veroorzaken. Het nieuwe akkoord moet zulke problemen voorkomen. Elf Amerikaanse staten gaan naar de rechter omdat ze het niet eens zijn met het wc-besluit van president Obama. Die heeft scholen verplicht om transgenders te laten kiezen naar welk toilet ze gaan om zo discriminatie tegen te gaan. De staten vinden die verplichting onwettig. Ze vinden dat scholen op deze manier veranderen in laboratoria voor grootschalige sociale experimenten. In Amerika woedt al langer een discussie over het toiletgebruik van transgenders. Zo bepaalde de staat North Carolina dat transgenders naar de wc moeten die past bij het geboortegeslacht. De jeugddocumentaire Hoe Kei Niels werd is op een internationaal festival voor jeugdtelevisie in München in de prijzen gevallen. De film won in de categorie non-fictie voor kinderen van 11 tot 15. Ook won de documentaire de Gender Equity Prize.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 nobody hurt. nou. <laughs> Hoor je wat ik zeg, man? Ja. Denk je aan de hele lucht nou. En alles is oké. Okay. Maar het zijn nee.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 tijd, tijd.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 time for I go. Higher powers taking hold on me. you ever